Dooral negens met het NOS-journaal. De vrouw van een van de verdachten van de kluisjesroof bij de Rabobank in Oudenbos is bedreigd. Volgens de advocaat van de verdachte hebben twee mannen haar aangesproken over een ring. Ze zouden hebben gezegd dat die moet terugkomen, anders weten we je te vinden. Het is de tweede keer dat de vrouw op deze manier wordt bedreigd. Ook familie van de andere verdachte van de kluisjesroof is al eens bedreigd. Bij die kluisjesroof in Oudenbos werd in maart voor zeker 4 miljoen euro aan geld en sieraden buitgemaakt... De verdachte werkte voor een beveiligingsbedrijf. Ze zitten nog vast. In Australië is een man veroordeeld tot 9,5 jaar cel... omdat hij zich voordeed als gynaecoloog... terwijl hij nooit een medische opleiding heeft gevolgd. De Italiaanse Australiër werkte 10 jaar in een praktijk in Melbourne. Met Italiaanse nepdiploma's deed de man zich voor als vruchtbaarheidsexpert. Hij injecteerde vrouwen met homeopathische middelen... nam bloedmonsters zonder er iets mee te doen... en deed medische onderzoeken en echo's bij hen... Bij een man haalde hij met een injectienaald zaadcellen uit de testikels... terwijl de man niet was verdoofd. De Thaise hulpdiensten hebben tien lichamen geborgen... nadat gisteren een toeristenboot was omgeslagen bij het eiland Phuket. Ongeveer 40 mensen worden nog vermist. De boot was in een storm terechtgekomen ten zuidwesten van Thailand. Aan boord waren 105 mensen, voornamelijk Chinese toeristen. Bij een hittegolf zijn in Oost-Canada deze week zeker 33 doden gevallen. Autoriteiten denken dat het dodental nog verder oploopt. De hittegolf in het oosten van Canada begon een week geleden. Temperaturen bereikten recordhoogte van 35 graden. Vanwege de hoge luchtvochtigheid was de gevoelstemperatuur 43 graden. In Montreal bezweken de afgelopen week 18 mensen. Voor vandaag worden in Oost-Canada lagere temperaturen verwacht. Het weer, vooral in het noorden en midden nog wat wolkenvelden. Vanmiddag geleidelijk overal zonniger.